7 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden verspreid over Nederland. Vooral in het westen van het land moeten nieuwe opvanglocaties komen... zegt de bestuursvoorzitter van het COA in het AD. Hij pleitte ook voor een aparte opvanglocatie voor asielzoekers uit veilige landen... als Marokko en Algerije, die vrijwel niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Een deel van hen veroorzaakt overlast. Het COA denkt voor deze groep aan een gevangenisachtige setting. 600 Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de bloementeelt in Afrika en Zuid-Amerika... beloven vanaf vandaag minder pesticiden te gebruiken. Ook zeggen ze toe beter personeel te betalen. Nederlandse telers hebben de afgelopen jaren massaal hun productie verplaatst... naar landen als Kenia, Ethiopië en Colombia... Door het overmatige gebruik van gif en water daar komt de voedselproductie in gevaar. En ook de arbeidsomstandigheden zijn er slecht. Kanker blijft de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt... dat bij ruim 30 van alle 153.000 sterfgevallen vorig jaar... kanker de oorzaak was. In voorgaande jaren was dat ook het geval. Mannen sterven vaker aan de ziekte dan vrouwen. In het noordoosten van Duitsland zijn vier dorpen ontruimd als gevolg van een grote bosbrand. Het blussen wordt bemoeilijkt omdat het vuur is uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein... waar nog grote hoeveelheden munitie liggen. De honderden brandweerlieden moeten daarom op afstand blijven. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het weer, vooral in het noorden kans op regen. Elders blijft het droog. Verder zijn er zonnige perioden en het wordt 18 tot 22 graden.